Onze stagiair Kim woont tegenover de school en werd wakker gebeld door haar moeder. Die zei dat er iets aan de hand was. En nou, ik keek uit het raam en het stond helemaal vol politie. Het hele schoolplein stond vol met politie. En de uren daarna kwamen er steeds meer busjes en mensen van een soort van speciale eenheid met grote helmen en kogelvrije vesten en grote geweren dus wel best wel eng. Het zou gaan om een man van rond de 30 met een baardje en donkere krullen. Waar die nu is, is niet duidelijk. Als je hem ziet, niet op hem afstappen, maar in 1 2 bellen, zegt de politie. Er komt een Tweede Kamerdebat over de oorlog tussen Hamas en Israël. D66 en de SP hadden daarom gevraagd en een meerderheid steunt het voorstel. D66 wil met het demissionaire kabinet praten over de Israëlische aanval op burgers in de Gazastrook. Dat gebeurt mogelijk deze week nog. De NOS neemt maatregelen om de werkcultuur op de nieuwsredactie te verbeteren. Daar is de afgelopen tijd onderzoek naar gedaan... na meldingen van grensoverschrijdend gedrag bij NOS Sport. Uit het onderzoek blijkt dat leidinggevenden op de nieuwsredactie... soms te veel mensen moeten aansturen. Ook zeggen sommige medewerkers dat ze last hebben van ongewenst gedrag. Hoeveel dat er zijn en om wat voor gedrag het gaat, is niet bekend. Het Amerikaanse leger heeft een veroordeling van meer dan 100 jaar geleden... tegen 110 zwarte soldaten teruggedraaid. Zij moesten in 1917 in Houston een terrein bewaken... waar een militair kamp werd gebouwd. Een aantal van hen werd maandag. Lang aangevallen en gediscrimineerd door buurtbewoners. Uiteindelijk ontstond er een gevecht waarbij 19 mensen omkwamen. De militairen werden allemaal veroordeeld van gevangenisstraffen tot de doodstraf. Nu, dik 100 jaar later, zegt het leger dat de soldaten een oneerlijk proces hebben gehad. Jasons oom kreeg de doodstraf en hij is blij met de uitspraak, vertelt hij aan CBS News. What does today mean to you? Justice. And we don't know what he would have been, but that was all taken away. Ja, hij noemt er na al die jaren dus gerechtigheid. Het weer 13 graden met af en toe zon, maar ook buien, soms met onweer.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 In Noord-Holland vooral nog vertraging op eh, de A10, de A10 Noord richting de A10 West. Tussen Landsmeer en de Koentunnel ben je 10 minuten langer onderweg. En de N205 Zwanenburg-Nieuw-Vennep is bij Nieuw-Vennep in beide richtingen dicht. En dat komt door een ongeluk.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 Uh huh. Come on. I used to run bass like Juan Pierre. Now I run the bass, hi hat, and the snare. I used to bag girls like Birkin bags. Now back beat. Boy, you hurtin' that. Brooklyn Bay, where they birthed me at. Now be everywhere, the nerve of rap. The audacity to have me with them curtains back. Me and B, she about to steam, stand back. Baby, seem like everywhere flow so unusual. Baby girl, you should already know it's H-O. Light up the throw, cause you gon' need help. Try to study my bounce flow, Flow. What's the difference? One you taking vein while the other you sniffing and still dope. Popo, try to convict them, that's a no-go. My dough keep the scales tipping like foe, foes.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 Hij was mogelijk gewapend en droeg zich agressief. De politie is nog op zoek naar de man. De politie heeft een 17-jarige jongen uit Rotterdam aangehouden... voor betrokkenheid bij een schietincident gisteravond in Ridderkerk. Een man van 18 werd neergeschoten en overleed later aan zijn verwondingen in het ziekenhuis. De Nederlandse economie is afgelopen kwartaal opnieuw een klein beetje gekrompen, 0,2 procent, zegt het CBS in een voorlopige raming. Afgelopen twee kwartalen krompt de economie ook al. Het weer, het is wisselvallig met af en toe zon en enkele buien bij een graad of 13.